Op een foto van de Kiev Post is te zien dat meerdere mensen de metro in zijn gevlucht om dekking te zoeken. De burgemeester van Kharkiv zegt nog meer raketten te verwachten vandaag. Als je zin hebt in een tomatensoepje of een pasta met paprika of aubergine... moet je misschien wat beter speuren naar de groentes. De schappen liggen flink leeg, schrijft de Telegraaf. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging naar de groenteveiling... waar groenteboeren ook niet weten wat ze meemaken. Ik ken er nooit zoveel meegemaakt, zulke prijzen. Zulke prijzen dat, dat er niks is. Waar heeft u het over? Nou, de bloemkool. Wat doet hij nu? Nou, 3,60 een kleintje. Dat heb ik er nooit van mijn leven meegemaakt hoor. Uit omrekenen in de guldens maken die rekening. Dan is het eh, onderaan 7 gulden. De schappen zijn zo leeg doordat het koud is in de landen waar de groentes groeien. En de kassen in Nederland staan grotendeels leeg door de hoge energiekosten. Op een station in Hoofddorp is vannacht een jongen van 17 gewond geraakt nadat een man hem probeerde te beroven. De man had volgens de politie iets bij zich dat leek op een steekwapen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. En het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gepresenteerd door deze man. Tonight we'll be talking about the new Magic Mike film and asking is there no end to our fascination with guys dancing and getting their kid off? Ja, Graham Norton. Normaal doet hij het commentaar voor Groot-Brittannië, maar nu staat hij dus op het podium. Hij is er al wel alleen in in de finale bij. De rest van de shows wordt gepresenteerd door de Oekraïense zangeres Julia Sanina, de Britse actrice Hannah Waddingham en de Britse zangeres Alessia Dixon. 1 maart wordt bekend met welk nummer Nederland meedoet. Oekraïne won vorig jaar het Songfestival, maar vanwege de oorlog wordt het dit jaar in Engeland gehouden. En het weer, er trekken wat buien over, maar ook goed nieuws. Met een paraplu of een capuchon zit je goed.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 gevolgd door Ever Beat of My Heart van Rod Stewart. We gaan door met Promise Me, Beverly Graven. Sinds 1 december 2022 staan de deuren van het raadhuis ook weer open voor bezoekers zonder afspraak. Wilt u bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of een verhuizing doorgeven... dan bent u ook van harte welkom tijdens de vrije inloopuren. De Bali Burgerzaken werkt zonder afspraak op alle doordeweekse ochtenden van half negen tot half één en ook op de donderdagavond van vijf tot acht uur en is de vrije inloop mogelijk. Ook buiten de vrije inloopuren wordt u, waar mogelijk, door een medewerker geholpen. Bij drukte gaan inwoners met een afspraak dan vuil voor. Voor meer informatie over openingstijden en het maken van een afspraak... kunt u kijken op de website van de gemeente.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 Midden jaren 1950 formeerde hij een septet en een ritmesectie. Later werkte hij als studiomuzikant in New York. Tijdens deze periode hield hij zich vooral bezig met het inzet van elektronische hulpmiddelen in hen assemblen. Kai Wending overleed in mei 1983 op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Hier is Kai Wending met Moore. You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined But the pain that I feel is real jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you've cried. You look for me. Then you curse and kick a chair. And the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick and my head have been. I let you down somehow. Not the one I could have been. I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me is it true or is she drunk? But it's believe it, but look no. Dit was Abba met I Can Be That Woman. De Formule 1 seizoen staat op het punt van beginnen en dat is voor café Lauren en Hardy aanleiding om een Formule 1 quiz te organiseren. Op zaterdag 4 maart, het weekend van de eerste Formule 1 race in Bahrein, vanaf 1930 wordt er talroze vragen gesteld over de Formule 1 waarbij de nadruk ligt op de rijke geschiedenis van de autosport op het circuit van Zandvoort. De quiz is samengesteld door Hans Botman... die in het verleden als verslaggever van het Algemeen Dagblad... meer dan 100 races wereldwijd bezocht. Teams van twee personen kunnen zich opgeven via het mailadres info laurenhardy.nl laurenhardy.nl De vragen worden gerelateerd met beelden van de Formule 1 op meerdere schermen. Het belooft vooral een gezellige avond te worden... waarbij de kennis van de Formule 1 en de liefhebbers worden getest. De volgende is The Queen of Rain van Roxette. van Elton John. Zonder dat het ons was opgemerkt heeft de Volkorenvereniging De Wurf op 1 februari haar 75-jarige jubileum gevierd. Na afloop van de toneelrepetitie werd een hapje en een drankje genuttigd. Met begeleiding van accordeonklanken van Gree van den Berg. De vereniging wil graag voorbestaan en zou als cadeau voor hun jubileum het geweldig vinden als nieuwe leden zich aanmelden. Je hoeft geen zandvoorter te zijn om mee te doen. Als je maar geïnteresseerd bent in de cultuur van vroeger. Op zaterdagavond, 25 maart, is in het theater De Krocht een toneeluitvoering en iedereen is welkom. I See Your Smile, Gloria Estefan. talk to you when I see you And I'm so glad that you just missed it The way I stare to memorize your face To kiss you 1942 is een Amerikaanse zanger, producer en liedjeschrijver. Hij is vooral bekend vanwege zijn wereldhit I Can Help uit 1974. Swans doorbraak kwam in 1962 met Lover Please, een top 10 hit in Amerika. Daarna werden Swans liedjes minder succesvol. In de jaren 80 nam Swans zijn verschillende albums op met diverse bands. Maar hij wist het succes van zijn eerdere albums niet te evenaren.